liable for these crimes of abuse and destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal schatraketten. Al 20 jaar. Why? Why? Sorry, Bethany.